Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Minister Leers gaat deze week hoopt er afspraken te maken over het bestrijden van illegale migratie en de terugkeer van Angolezen uit Nederland. Leers zal met de Angolese regering ook spreken over opleidingsprojecten voor mensen die zijn teruggekeerd naar Angola. Speciale aandacht is er voor de terugkeer van minderjarigen en voor Angolezen die als kind naar Nederland kwamen, maar inmiddels volwassen zijn. De kwestie is actueel vanwege de zaak van Mauro Manuel. De 18-jarige jongen, die al jaren in Nederland is, dreigde vorig jaar te worden uitgezet. Uiteindelijk kon hij blijven op grond van een studievisum. Kofi Annan, Syrië-gezant voor de VN en de Arabische Liga, zegt dat er geen deadline kan worden vastgesteld voor het oplossen van de Syrische crisis. Tegelijkertijd benadrukt hij dat de strijd niet oneindig kan voortduren en dat het vooral belangrijk is dat er nu een dialoog op gang komt tussen de regering en de oppositie. Annan heeft met de Syrische regering gesproken over de mogelijke komst van een VN-waarnemingsmissie. Zo'n missie zou moeten toezien op het naleven van afspraken, mochten Assad en de opstandelingen een overeenkomst bereiken. Annan zei dat in Moskou, waar hij heeft gepraat met president Medvedev. Rusland is een belangrijke bondgenoot van Syrië. Totaal is er nog niet in geslaagd een gaslek te dichten dat gisteren ontstond op een boorplatform in de Noordzee. Om de druk te verlichten moet misschien een extra put in het platform worden geboord. De oplossing van het probleem kan volgens een deskundige wel eens maanden gaan duren en zal erg kostbaar zijn. Totaal geeft geen commentaar. In de afgelopen nacht werden 238 mensen van het boorplatform geëvacueerd. Boven het platform hangt een gaswolk die tot op een afstand van 10 kilometer te zien is. Het platform ligt 240 kilometer uit de kust van Aberdeen in Schotland. Het weer vanavond helder, vannacht ontstaat lokaal wat mist, het wordt een graad of 3. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Short. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn en op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag.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 Fuck them like you do one two, come. You gated, get discovered, I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue You caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones bitch I'm about to blue up too. I'm the one to I'm the new Shifu, young Rapunzel. you, bitch. new lunch. I'm a Reuben, you cunt. Gun gunned When you do spread up, bet this bitch won't get a match you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh?